2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afperser van de familie De Mol leidt aan een vorm van dementie... en kan daarom niet worden opgesloten. Dat verklaren deskundigen in de rechtszaak tegen de 71-jarige Dirk M. De ziekte leidt tot obsessief en dwangmatig gedrag. De afperser wist wel dat zijn daden fout waren... maar was niet in staat om ermee te stoppen, zeggen de deskundigen. Volgens hen is het vrijwel onmogelijk dat hij de ziekte heeft geveinsd. Straks komt de officier van justitie met de strafeis tegen de verdachte. Linda de Mol eist van hem 50.000 euro schadevergoeding... omdat ze dure beveiligingsmaatregelen heeft moeten nemen. België overweegt een miljoenenclaim tegen de FIFA als er bewijs is dat er is gefraudeerd bij de toewijzing van het WK voetbal in 2018 aan Rusland. Regeringsbronnen melden dat aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. De hoogte van de eventuele claim is 4,5 miljoen euro. België was samen met Nederland kandidaat voor het WK in 2018. De lobby en voorbereidingen daarvoor kwamen uit op 9 miljoen euro. In Israël is een bekende kerk afgebrand, waarschijnlijk na brandstichting. Het gaat om de broodvermenigvuldigingskerk in Tapga in het noorden van Israël. De kerk staat op de plek waar Jezus volgens de Bijbel 5000 mensen te eten gaf, terwijl hij maar vijf broden had. De politie denkt dat Joodse extremisten het vuur hebben aangestoken. Op een muur van de afgebrande kerk staat een tekst uit een Joods gebed... waarin de aanbidding van valse goden wordt veroordeeld. Bij Waterloo in België is de veldslag herdacht die 200 jaar geleden een einde maakte aan het tijdperk van Napoleon. Er werd een minuut stilte gehouden en nazaten van de bevelhebbers van toen schudden elkaar symbolisch de hand. Waterloo was tijdens de slag in 1815 Nederlands grondgebied. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren bij de herdenking aanwezig. Het weer, steeds meer bewolking met in het noordoosten kans op een bui.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9... en op internet kunt u ons volgen via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. ik had me zo'n zin om het eerste uur helemaal vol te douwen met 60s muziek. Nou, dat is gebeurd. Op een na de tip van Willem, maar hij past er helemaal in. Veel plezier. We beginnen met de eh, Manfred Man en daarna de Dave Clark 5. Sorry, het allereerste nummer 1 hit van de Dave Clark 5. Het was niet hun eerste single, want dat was Do You Love Me. Wat we ook kennen van de Contours uit Amerika. Maar dit eh, was een echte gigant. En het eh, stootte ook de Beatles I Wanna Hold Your Hand van de eerste plaats. Nou, dan moest je wat in je mars hebben hoor. En daarvoor hoorden we Hubble Bubble Toil and Trouble van Manfred Mann uit 1964. En die stonden bekend om hun eh, interessante titels. Ze begonnen met 5, 4, 3, 2, 1. En toen dus deze, The Hubble Bubble Toil and Trouble. We gaan even iets rustiger aan doen, maar wel uit de jaren 60, 1968. The Small Faces. En nee, niet Tin Soldier of Wham Bam Thank You Ma'am, maar The Universal. haven't paid my rent yet. I hate to tell them sorry, but I have. Just like what you hear with a shell pressed to your ear. That's the sea in the trees in the morning. Hello, the universal. Good morning, Steve. Well, you won't believe me today. Working doesn't seem to be the perfect thing for me, so I'll continue to play. told me you know where to score. Universal van de Small Faces uit 1968. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... 18 juni 1965. Eh, ja, je gaat zo eh, meteen al beginnen met de 2000. Nee, 50 jaar geleden was het 1965. We hebben drie nieuwe binnenkomers. En allemaal in de 30, zeg maar. Eh, de eerste nieuwe binnenkomer op 38, The Birds. En het werd een grote natuurlijk, Mr. Tambourine Man. senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own bird past you dancing spell my way. I promise to go under it. een uitzending voorbij zonder een compositie van Bob Dylan... vraag je je af, verleden week 2 en nu alweer de eerste. Mr. Tambourine Man van de Birds, nieuw op 37. Pardon, op 38. 37 komt nu. Amerikaanse groep, net zoals de Birds, de Sir Douglas Quintet. Die kennen we later ook nog van Mendocino. Maar ze begonnen met uh, She's About a Mover. de leiding van de heer Doug Sam was dit eh, Sir Douglas Quintet met She Is About A Mover. Nieuw op 37. En de hoogste nieuwe, dat is dan eh, meteen al uh, per saldo... De klapper van de week. week. Inderdaad, dat zijn de Yardbirds. Nieuw op 32 met A Heart Full of Soul. top 40 van 50 jaar geleden met als laatste band de Yardbirds. En daar zijn drie van de beste gitaristen ter wereld ooit begonnen. Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Eh, het volgende nummer wordt, werd geschreven door Pomus en Schumann. Dat is net zoiets als Bob Dylan. Elke uitzending hoor je wel eens een compositie van die twee.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 Hanky Panky, daar deed je niet aan vroeger, dat mocht niet. Dat was eh, niet netjes, zou ik maar zeggen. Maar toch kon je er een hit mee scoren. Hier is een hit uit 1966 uit de top 100 van dit jaar Tommy James en de Shondells met Hanky Panky. My baby does the hanky panky. hanky panky. My baby does the hanky panky. saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. But baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her. My baby does the hanky panky. James en de Shondells en Hanky Panky uit 1966. Twee jaar daarvoor had PJ Proby zijn eerste grote hit in Europa, niet in Amerika, alhoewel hij daar vandaan kwam. Hij was eh, daar begonnen als demozanger voor eh, onder andere Elvis Presley, maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen om een eigen carrière op te starten. En zijn allereerste grote hit was eh, zijn zevende single. De eerste zes deden gewoon helemaal niks.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 Maar wel heel goed gezongen. Dit was PJ Proby met Hold Me. We gaan naar een one-hit wonder uit 61, Buzz Clifford. En hij past op de baby, de babysitting boogie. My girl baby sits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beat, man, it is a shock when he goes. A rockin' type of boogie is the kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes. too young to really feel the beat. He rocks back and forth in his little seat. He claps both his hands and he taps his feet and he sings. He is a holly-golly bouncing baby boy. You know the record player is his favorite toy. And don't forget he's everybody's pride and joy when he goes. I know there isn't anyone to take the bet, but surely he's the youngest teenager yet, and probably the hippest of the diaper set as he goes. Yeah, man, I like that. He strolls in his stroller with the radio on. It doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low down voice. <laughs> And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, uh, he says, Boogie, boogie, boogie, all Van Bas Clifford hebben we dus ook nooit meer wat gehoord. En uh, van die baby eh, denk ik eerlijk gezegd ook niet. We zijn toe aan de tip van Willem. En dat is de enige plaat die niet uit de jaren 60 komt... Sterker nog, hij komt uit 1983 eh, van de LP Secret Messages. Maar qua eh, volume past hij er helemaal bij. De tip van Willem Ilo met Rock and Roll is King. Welcome to the show. Een beetje bijzonder einde van uh, Rock and Roll is King, maar gewoon een lekker nummer. Tip van Willem van de LP Secret Messages. En, niet zo bijzonder eigenlijk, maar eh, alle nummers werden geschreven door Jeff Lynn. Eh, we gaan naar een nummer wat heel veel invloed heeft gehad op de, de Beatles. Vooral hun eerste single, die mondharmonica. Die hadden ze eigenlijk van Bruce Channel en Hey Baby. was eh, uit 1962. In die tijd waren eh, tracks eh, op singles en op LP's nooit langer dan 2,5, 3 minuten. Maar The Animals hadden het in 64 voor elkaar met een nummer van 5 minuten en 45 seconden. En het was nog een fantastisch nummer ook. The Story of Bo Diddley. Ellis McDaniels in a place called McComb, Mississippi, about 1926. He moved to Chicago about 1938, where his name was eventually changed to Bo Diddley. He practiced the guitar every day and sometimes into the night till his papa's hair began to turn white. New York City. assholes and a beat up saxophone. this like uh Take good care of my baby Please don't ever make her blue And so forth About uh, one year later In a place called Liverpool in England Four young guys with mop haircuts Began to sing stuff like uh, It's been a hard London, Surrey, way down in the deep south. I got guys that have long hair down the back singing, I wanna be your lover, baby. I wanna be your man, yeah. And all that jazz. Well, we've been doing this number, Bo Diddley, for quite some time now. Bo Diddley visited this country last year. And we were playing at the Club of Gogo in Newcastle. one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was uh, Jerome Green, his Maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. Now we doing that. We are doing this number. Along with them came Rolling Stones and the Mersey Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking he turned around to Jerome Green. He said, Hey, Jerome, what do you think of these guys doing our, our material? Jerome said, uh, Where's the ball, man? Please show me to the ball. He turned around to Duchess and he said, Hey, Dutch, what do you think of these young guys doing our material? She said, uh, I don't know. I only came across here to see the changing of the guards and all that looked up at me and he said, uh, with half closed eyes and a smile, he said, Man, took off his glasses. He said, Man, that sure is the biggest load of rubbish I've ever heard in my life. the biggest load of rubbish I ever heard in my life. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Maar dit waren the Animals met The Story of Bo Diddley. 1965, ook weer een hit voor de Kings. een goed jaar ook voor de Kings met Set Me Free. We hadden het al eerder in de uitzending over Doc Pomus en Mort Schumann... dat hij veel hits schreven. Nou, de volgende is ook weer van hun hand. Origineel opgenomen door de Drifters... maar in 63 door de Searchers. Sweets for my sweet. Sweets for my sweet, All my sweet sugar. Sweets for My Sweet van de Searchers. En later werden ze bekend, nog bekender door hun wat melodieuzere werk. Ehm, we gaan eh, luisteren naar een plaat die je in de 60s zeker niet mag missen. Eh, natuurlijk Beatles en Stones, maar die beginnen zo meteen het eh, tweede uur. En deze mag je helemaal niet missen. Lighter Shade of Pale. dit was uiteraard uh, Procol Harum. Eh, we gaan naar een lekker eh, lekker niemandalletje. Ook zo'n one-hit wonder uit Amerika uit de jaren 60. The Syndicate of Sound met Little Girl. girl, you don't have to hide nothing no more. You didn't do nothing that hadn't been done before. Little girl thought she wouldn't get caught, you see. She thought she'd get away with going out on me. <laughs> think of nothing new. You went out on me, so other girls did it too. you. The Syndicate of Sound en Little Girl. En dan zijn we nu toe aan de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt van Mary Wells. My Guy. 15 seconden. En daarna gaan we naar het nieuws en de berichten. En tot die tijd eh, kan ik nog even melden dat het nummer van Mary Wells... werd geschreven door Smokey Robinson.